Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De storing bij Vodafone is nog altijd niet opgelost. Volgens de provider is het al wel minder erg dan vanochtend... maar kunnen nog altijd niet alle klanten mobiel bellen of mobiel internetten. Door de problemen bij Vodafone is stufi organisatie Duo telefonisch niet bereikbaar. En ook Rijkswaterstaat meldt dat je vragen beter even online kan stellen. Er is nog wel een tip voor klanten. Bellen kan misschien wel als je je telefoon laat overschakelen op het 2G-netwerk. In het zuiden van Frankrijk Frankrijk, vlakbij de grens met Spanje, zijn drie migranten omgekomen toen ze werden overreden door een trein. Een vierde raakte zwaar gewond. Ze lagen op het spoor in de buurt van de badplaats Saint-Jean-de-Luz. Volgens de burgemeester lagen ze te slapen. De politie in Helmond hoopt dat mensen camerabeelden hebben van een ontploffing bij een café afgelopen nacht. Er zijn vuurwerkresten en een brandbare stof gevonden. Het café is zwaar beschadigd. Eergisternacht werd er ook al een raam ingeslagen bij het café in Helmond. En ook toen werd er iets in brand gestoken. Het aantal coronabesmettingen stijgt weer en vooral in gebieden waar weinig mensen gevaccineerd zijn, zoals in Staphorst. In het dorp is daarom een tijdelijke extra testlocatie geopend. De burgemeester noemt zo'n plek nodig. We weten ook dat in Staphorst een, groep mensen eh, nou ja, zich niet laten vaccineren. En daar hebben we ook eh, eh, respect voor. Nou, en dan kijken we van wat kunnen we dan nog uh, meer doen. En dat betekent geef elkaar de ruimte. Hè? Dus probeer toch weer dan de oude maatregel anderhalve meter eh, eh, ook testen. Ga in quarantaine, wees zorgvuldig. De testlocatie blijft in ieder geval een maand open. Het weer. Vanmiddag regent het vooral nog in het zuiden. Op andere plekken is het droog en is soms de zon te zien. voor wordt 13 of 14 graden. Morgen geregeld zon, maar ook weer buien en maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn weinig bijzonderheden momenteel. De enige twee files zijn te vinden op de A7, de afsluitdijk.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 Tweede uur van deze eh, lunchroom op de dinsdag. Eh, wat gaan we doen? Tweede uur met leuke muziek draaien. Lucy zoekt nog wat leuke info bij elkaar. We hebben, denk ik, de artiesten van de dag... die hebben we ook nog verderop in de uitzending. En wat kijk je, Luus? Niet dan? Jawel, die hebben we wel. Maar... Die hebben we wel. Nou, je of hij er niet was. Ik wil weten wie het is. Ja, dat gaan we zo meteen pas vertellen. Dat vertel je mij ook weer niet. Nee, natuurlijk, niet. Nee, jij vertelt alles door. Ja, dat doe ik. En vooral met die microfoon daar voor je neus. Ja, hè? daar zit ik voor. ik vertel het meteen door. <laughs> en ik wil tussendoor even de mensen... Wel leuk is voor natuurlijk het, eh, het oproepen. Het, van het NZH Vervoermuseum eh, in Hofmanweg in Haarlem. Eh, zaterdag van 11 tot 4 expositie. zo leuk. De expositie Het Doek valt voor de blauwe tram. En dat is een museum. Ik ben er wel eens geweest. Heel erg leuk wat gerund wordt en onderhouden wordt door veel vrijwilligers... en een beetje een beeld geeft van de eh, verleden en historie... van het vervoer in onze regio. En het gaat zo'n beetje door tot en met Leiden. Want wie kan ze niet herinneren? De blauwe tram en dat soort dingen. Dat toch? Ja. Hartstikke leuk altijd. We gaan eh, even lachen. Doen we maar met, eh, met Joepie. Joepie van het Hek. Nee, ik kom uit een fantastisch gezin. Geweldige familie wij hadden ik altijd leuke vakanties. Mijn vader en mijn moeder en mijn broer en ik, wij gingen altijd naar Spanje. En Spanje, dat heb ik het over de jaren 60, jongelui. Dat was een reis naar Spanje. En een reis naar Spanje was vroeger nog een risicoreis. Tegenwoordig niet. Hè? Als je tegenwoordig tegen iemand zegt, waar ga je heen met vakantie? Oh, je weet nog niet. Of, eh, eh, Frankrijk en als het kut weer is, dan rijden we door naar Spanje. We zien wel. En hoe lang ga je? Oh, weet ik niet, lang als je kan pinnen. Weet je, zoiets is het worden. Maar vroeger niet, joh. Vroeger niet. Dan ging je met, met de hele familie naar Spanje. En dan wist je in januari al op welke dag je in juli vertrok. Je wist het uur al bijna. En in januari stond mijn vader al bij de ANBB. Dat was toen nog een club zonder 06-nummers die niks aan je wilde verdienen. Dan stond mijn vader al aan die balie en dan wilde hij een goede reisverzekering... en een routebeschrijving en een boekje met propere overnachtingsadressen. De auto kreeg vier keer een grote beurt. Moeder jaloers. Ik bedoel, ik weet alles nog. Ik weet alles nog. Mijn, mijn moeder die ging dan naar de, naar de apotheek en zei dan... heeft u iets tegen wagenziekte? Dat was toen een ziekte, wagenziekte. Mijn broer had dat, we hoefden maar een meter te rijden. Begon hij te kotsen. En als ik dat rook, dan begon ik ook. En zo gauw die lucht bij mijn ouders kwam, dan gingen ze ook. Wij zaten vaak met z'n vieren in zo'n volgeprint aan de auto. Echt zo, zo, ja. Echt zo erg dat mijn vader een gaatje aan de binnenkant moest krabben. En dan ging het weg, ja. ja. En dat was fantastisch, jongen. En, het hoogtepunt, het hoogtepunt van de vakantie was altijd... als mijn vader de auto ging inpakken. Dat was geweldig. Dat, dat, dat, dat, gebeurde altijd de avond van tevoren. En dan gingen mijn broer en ik, dat wist mijn vader niet... onder de rode Hollander ons liggen, want we wisten, dit wordt lachen, dit wordt lachen. Dan moet je je voorstellen, dan hadden we zo'n stoep... en er stonden al 16 van die koffers op, 16, ja? En mijn ouders die hadden zo'n zo, zo, kutkadet, zou ik maar zeggen. Zo'n zo'n kutkadet, mevrouw. Zo'n kutkadet. Je zit zo'n heel, heel, heel, heel zuinig mondje uit Kralingen. Van, oeh, kut kan Mevrouw, ik kan ook gewoon kadet zeggen, maar dan komen er minder mensen, ja? Nou goed. En er stonden hier 16. En er stonden hier 16 van die koffers, die stonden hier dan. En daarna vier koffers, weet je wel, staat die kofferbak al vol. En dan mijn vader, godverdomme. De hele straat moet zeker mee. Godverdomme. En dan begon die ouwe te dampen en te zweten. En dan kwamen er van die grote plekken en dan begon hij te schuimen. Dan ging je heel langs staan nadenken. En dan had hij een nieuw systeem bedacht. Nou, en dan gingen de grote koffers eruit en dan begon hij met de kleine koffers. Maar na zes kleine koffers zat dat teringding natuurlijk ook weer vol. Dan ben we alle, godverdomme. Wie neemt er nou moonboots mee naar Spanje? Godverdomme. Beauty case, beauty case. En als je nou enig resultaat zag, oké. Okay. En op een gegeven moment ging je heel schaamteloos. Stond hij te schreeuwen te beuken op de, op En op een gegeven moment, tak, was het dicht. Maar dan gebeurde het. Want dan ging namelijk de voordeur open. En daar stond mijn moeder met nog twee koffers. Ja. En dan zei altijd, en zei ze altijd... Herman, Herman, vergeet jij deze niet? Ook meteen hem de schuld geven, hè? Vergeet jij deze niet? En dan mijn vader, God voor de gloeiende tering, God voor... En ik al die woorden opschrijven, dat heb ik nu mijn halve repertoire aan te danken, weet je wel? Ja. Alleen dat kut heb ik zelf moeten verzinnen, vader. Ja. En dan stond uiteindelijk die auto klaar... met zijn spatlappen op de grond en met zijn koplampen naar boven. En fantastisch. En zei de buurman, hoe gaan jullie? Ik nou, denk eh, vliegen, denk je niet, hè? En dan gingen we de volgende dag, de volgende dag gingen we heel vroeg weg. En dan ging de hele buurt ons uitzwaaien. Niet dat we zo populair waren, maar ze wilden eigenlijk zeker weten dat we het waren. En dat hoef ik jou niet uit te leggen, denk ik, hè? En dan, en, en, dan, en, stond die hele, die hele buurt stond En dan was dat verschrikkelijk, want dan zaten mijn, mijn moeder en mijn broer en ik zaten al klaar in de auto. beetje nerveus, van wanneer gaan we nou? Maar dan ging mijn vader nog staan oude hoeren met de buren. Heel interessant, over de te nemen route. Alsof hij met een roedel olifanten over de Alpen moest, weet je wel. Wel, dit natuurlijk. Hè. Ons eh, welbekende Joep met zijn leuke brilletje en zijn heerlijke onvervalste humor. Misschien dat we zo meteen nog wat gaan draaien. We gaan even kijken als we er tijd genoeg voor hebben. We gaan eh, nu naar een, uh, ook een lekker oud nummertje. Dat is Mary Osmond met Paper Roses. En daarna gaan wij aandacht geven aan de artiest van de dag. nummer toen. Paper Roses. We gaan de artiest van de dag gaan we doen. En uh, dan gaat eh, Luus natuurlijk even een kleine intro bij eh, het verhaaltje vertellen. Natuurlijk, Ja, en we hebben hem al een keer als artiest van de dag gehad. Maar dat was waarschijnlijk op zijn... Ja, ik denk zijn... Verjaardag, denk ik. Ja, is het vandaag niet, was het vandaag niet zijn verjaardag? Nee, vandaag was het nee, niet zijn verjaardag. Het was een andere dag. Oké. Eh, hij is eh, vandaag... Eh, het is vandaag zijn overlijdensdag. Zijn Kijk, ja, ik wist dat iets was. Ja. En want in 1997 kwam John Denver om het leven op 53-jarige leeftijd... toen hij het vliegtuig dat hij bestuurde... een Ruton Long EZ, die hij kort daarvoor had gekocht... neerstortte voor de kust van Monterey in eh, Californië. En vermoedelijk was zijn gebrek aan ervaring in het besturen van het toestel de oorzaak van het ongeval. Eh, zijn as werd uitgesloten over de Rocky Mountains, eh, waar hij dan ook over zong. En ja, eigenlijk wil ik wel weten welke nummers... Nou, we, ik heb twee nummers voor hem meegenomen vandaag. Uh, Be Back En die gaan we natuurlijk als eerste draaien. There's a storm across the valley, clouds are rolling in. The afternoon is heavy on your shoulders. There's a truck out on the forest. He's an hour away from riding on your prayers up in the sky. Ten days on the road, barely gone. There's a fire softly burning, supper's on the stove. This it's a light in your eyes that makes him warm. the news to tell him how'd you spend your time? What's the latest thing the neighbors say? And your mother called last Friday, sunshine made her cry. You felt the baby move just yesterday. back. spending time with you. It's the little things that make a house a home. Like a fire softly burning, supper on the stove. The light in your eyes, it makes me warm. Again. Dus, eh, in het, eh, ons thema van de dag is John Denver. Eh, dat was het eerste nummer. En het tweede nummer gaan, gaan we een intro voor krijgen van, de ja, Want het is namelijk een duet, hè? Ja, het is een duet met Placido Domingo. Maar het nummer heeft John Denver geschreven. En dat schreef hij voor het nummer aan zijn, voor zijn vrouw Annie Martel toen hun huwelijk op een scheiding dreigde uit te lopen. In een eh, interview uit 1997, een dag na het overlijden van Denver... vertelde Annie Martel dat dit haar favoriete nummer van haar man was. Het idee om het nummer een duet met Domingo te maken... was afkomstig van de producer van het nummer Okun die na het uitbrengen van de single hard werkte om het te promoten. Het nummer werd uiteindelijk opgepikt door een van de grootste Amerikaanse radiostations... Eh, radio ZFM Zandvoort... die het aan in begin van in ieder uur draaide. Waarop andere radiostations het ook begonnen te draaien. De eigenaar van dit radiostation <laughs> vertelde Okun dat het nummer herhaaldelijk gedraaid werd... omdat zijn vrouw verliefd was op de tenor.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 Mooi nummer, John Denver en Placido Domingo, Poor Helps Love. Eh, dat in het kader van de artiest van de dag, eh, John Denver. Ehm, even kijken, ja, we hebben natuurlijk weer een leuke mededeling. Dat vind ik altijd wel gezellig. De speelgoedvijver, ehm, die gaat gezinnen helpen aan zincadeaus. De eerste cadeautjes heeft de Sint al gekocht. En eh, gelukkig hebben de vrijwilligers van de speelgoedvijver de lachende kikker en nog veel meer beschikbaar. Elk jaar zorgt deze stichting ervoor dat alle gezinnen met een Zandvoortpas... en gezinnen die om welke reden dan ook moeite hebben om de zak met Sinterklaas cadeautjes gevuld te krijgen ook hun kinderen met een glimlach het Sinterklaasfeest kunnen vieren. Ehm, op dinsdag 2 november is de jaarlijkse Sint-uitgifte van de speelgoedvijver De Lachende Kikker. En dat gebeurt dan bij de scoutinggroep Sint die Brothers, al eerder eh, genoemd. Aan de Heimanstraat, eh, nee, ja, dus we hebben twee scoutinggroepen geloof ik hier, hè? Aan de Heimanstraat 7. Eh, kijk op de website www.speelgoedvijver.nl of meld je aan op www.speelgoedvijver.nl slash aanmelden. Eh, ook met de verjaardagen en andere feestjes helpt speelgoedvijver gezinnen graag aan speelgoed voor hun kinderen. Stuur, ehm, als je wat hebt, een mail info at speelgoedvijver.nl. En eh, nogmaals, een heel goed initiatief. told you that I never would I told you I changed Even when I knew I never could Know that I can't find nobody else as good as you I need you to stay Need you to stay hey. I get drunk, wake up, I'm wasted miss your touch You're the reason I believe in love Even when I knew I never could, know that I can't find nobody Ja, en dan ga jij het weerbericht doen, eh, dacht ik, hè? Ja, ik... Eh, ik zag staan. Ik waag me er maar aan. Het, eh, het weerbericht van vandaag luidt dat het geleidelijk zonniger... en de kans op neerslag afneemt. vanochtend en, was het nog wel regenachtig. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 13 graden... en de wind is matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 9 graden... De komende dagen is het bewolkt en neemt de kans op regen weer toe in het antwoord. En het is 14 eh, graden overdag. En de temperatuur s'nachts stijgt tot 12 graden. De wind waait uit het noordwesten en is matig, windkracht 4. En in het weekend neemt de kans op de regen weer toe... en worden de nachten kouder met temperaturen rond de 9 graden. Ja, meer, meer kan er niet van eh, maken. Nee, meer kan ik er niet. Nee, dus, eh, Oké. Ik, ik wou dat het kon. En toen viel het stil. Hij begint stil. Oh, hij begint stil. moderne uitvoering van de Sukiyaki. Een leuke eh, mededeling hier, altijd leuk om te doen in eh, het pluspunt. En eh, we hebben het hier over de blauwe tram, denk ik zo, ja. de introductiecursus biljart, Luus, dat lijkt me heel gezellig ook. Ja, en eh, vooral voor de ouderen. Ja, natuurlijk nou ja, jongen en oud kunnen toch biljarten, denk ik. Jawel. Biljart is meer dan alleen een gezellig spel. Het is leuk en uitdagend. En bij elke balpositie kunnen verschillende oplossingen worden bedacht. Het traint de hersenen en de motoriek. In deze eh, introductiecursus leert u van een fanatieke biljarter in vijf lessen de basisprincipes. U krijgt les in een groepje van maximaal zes personen... zodat iedereen goed aan boord komt. Dat gaat starten eh, donderdag 14 oktober, dus deze week al, eh, van eh, half 11 tot 12 uur. En dat kost dan 15 euro voor vijf lessen, inclusief koffie of thee. En aanmelden kan door te bellen met 06-3380-3279... of even mailen naar Linda Ouderdijk. En uh, leuk de tijdverdrijf, op biljarten. Deze deed vroeger ook heel erg vaak. Het, het, blijft gezellig en vooral als met een leuk, uh, met een leuk ploegje doet. Dus bij deze. Hallo, Chemiksport. Dag, u spreekt met uh, U verkoopt gelul en vulmachines? Jazeker, ja. ja. Ehm, wat, wat kost een standaard gelulmachine? Dan, uh, eh, het aantal gelullen eh, dat u moet tegelijk vullen is 60 of 100? 100 lullen. 100, ja. Dat kost 6000... Ehm, wacht even, want de prijs is veranderd over twee weken. 6250 dus, dacht ik, maar ik moet even zien. Ja, kijkt u het even na. Ja, het kost 6.300. 6.300. En dat is een, uh, een, een, een gelulmachine voor? 100 stuks. En dan mag u kiezen, dus de nummers, hè. 3 0, 2 0, 0, 1, 2, 3 of 4. Aha. Het is productie van de lullen. Ja. En dan eh, worden ze gelijk gevuld. Maakt het nog wel uit waarmee je die eh, gelullen eh, vult? Ja, dat, dat, maakt geen, probleem. Dus je moet dus al deze lullen dus, eh, erin steken, hè? Wat zegt u? Je moet dus de dus in, in gesloten toestand in het toestel steken, hè? Ja. Dan gebeurt de vulling ja, op de plaat, hè? Dan moet je dus, dat gevuld, je alles, alles samen dus met je poeder, hè? Ja. En dan draait je het toestel om en dan zijn ze allemaal in, los gevuld dus in een in een pak of in uh, waar dat je Ja, en je kunt die lullen met stuifzaad ook vullen? Dat is geen probleem. Je hoeft niet, want wij hebben hier een, een, eh, een warmtesubstantie waarbij je iets verwarmt, waardoor ze iets uitzetten. Ja, nee, dat is geen probleem. Dat is allemaal geen probleem. En tot wat voor afmetingen kun je die eh, gelullen vullen? Eh, ja, je hebt dus de grootste in, uh, is op, humaan, gebied is een 3 0 hè? 3 en dat is... ah, ja. dat is bij ons standaard 10 centimeter. Dat zijn die, die de 10 centimeter, dat zijn dus dierengelullen, dan, hè? Dat zegt u? Dat zijn voor dieren dan, hè? Voor dieren? Ja, die zijn 10 centimeter groot, hè? Dat zijn al dikke lullen, hè? Nou, wij vinden... Nee. Nou, nee, ik gebruik u regelmatig. Ik heb ook een 15 centimeter exemplaar. Ja, ja. De humaanse lullen, hè? Ja, ja, de mannelijke lullen. Ja, ja, ja. ja, ja. Of, eh, hm. de kleinere, hè? Niet de grote, hè? Nee, nee, die kleine, Die, die, die, kinder... Uh, ja, ja, voilà. Gelullen. Ja, ja. En eh, dus je kunt dus, ehm, dus wij doen een promotie promotievertoning. Dus per toestel dat je koopt, kijk je duizend lullen gratis eh, meegeleverd. Duizend lullen krijg je ja. uh, <laughs> zijn er zoveel lullen in België? Ja, ja, natuurlijk. Dat is geen probleem. Ja, ja, ja. Uit welke stad haalt u, haalt u die? Dus <laughs> lullen. Ja. Die worden gemaakt in, in, in België, hè? bij Capsuzel, hè? Oh, daar maken ze ze. We Oh, er oh, twee fabrikanten in de wereld, hè? <laughs> ja, ik heb me altijd al afgevraagd waar ze vandaan komen. Maar... Ja, Duitsland enzovoort, hè? En uh, mag ik vragen, u bent eh, chef uh, gelullen? Ja. Nou, ik heb voldoende inlichtingen. Oké. Ik ga het even overleggen, want er is hier verschillende mogelijkheden bedrijven... ik werk nogal vraag naar lullen. Ja. U garandeert een optimale lullen? hè? Ja, ja, zeker. Oké. Zeg, hartelijk dank voor alle... Dank u. the days I've spent within these walls and longer nights of aloneness. go into the seasonless world where we shall weep and laugh. stillness of the night I have walked in your streets And my spirit has entered your heart And in your sleep Your dreams were my dreams And your breath was upon my face start of something, the start of something true. Don't wanna keep this heart imprisoned. Let me fly away with you. You don't always need a reason. got something to believe in. You know, there's no treasure. It is when you give of yourself that you truly give. Oh, to know the pain of too much tenderness. You would touch with your fingers the naked body of your dreams. Give up the fight. Lincoln Jones waren dit. Eh, ik zie hier in mijn scherm hier eh, dat jij de Dolly Dots voor hebt staan. Ja, eh. ik had het gelezen, tenminste gezien op tv... Dat, dat ze weer van plan waren om te gaan toeren. En dat blijkt dus niet minder de, waar te zijn. Want de Dolly Dots, de tour heet Sisters on Tour... Het doen op 30 oktober het Stad Schouwburg en Philharmonisch Haarlem aan. En daar geven ze dus een, eh, een eh, concert. De nieuwe theatertournee wordt dus een muzikaal feest ter herkenning... waarin met de nodige zelfspot en humor wordt teruggeblikt... op de eerste negen enerverende en roemruchte jaren... van de meest succesvolle meidenband die Nederland ooit heeft gekend. Eh, je kan, nog, er zijn nog tickets verkrijgbaar, dus tickets www.ntk.nl slash voorstelling slash Dolly Dots. Dus oh. er zijn nog kaarten en eh, het, lijkt me, het lijkt me een hele leuke... Ja, leuke tip eh, toch, zeker. Eh, ik heb hier ook in Pluspunt nog iets leuks, want die hebben toch over leuke activiteiten. Dat is een hobbyavond glas in lood. En dat gaat erover samenwerken aan je glas- en loodraam is leuker en beter dan alleen te doen. En tijdens het werk aan je glas in lood kunnen we gezellig praten en elkaar tips geven. En dat gebeurt allemaal onder leiding van Marjolein Ova. Eh, elke week op woensdag vanaf 13 oktober van half 8 tot 10 uur. En de kosten zijn 3,50 euro per avond. En dat gaat dan van 13 oktober tot 22 december gaat het door in het pluspunt. Eh, weer een leuke tip om de donkere uurtjes te gaan doorbrengen. Ja, want die gaan er weer aankomen. Ja. Nation. Heb jij nog wat kunnen vinden? Nou, ik zie dat eh, op uh, eh, 16 oktober het, eh, staat Veertje van Dijk bij Madame Tussaud. En dat is ook wel een leuk tip voor de, voor de herfstvakantie... om daar eens naartoe te gaan. Ja, er staan natuurlijk meerdere beroemdheden. Dus het is altijd leuk om dat even te gaan bekijken. Maar deze staat er dus nieuw in, hè, Veertje van ja, Dijk. Ja, leuk. Lijkt me een heel leuk idee. Oké. Ja. foto voorstelt van een autocirculus. Ja, een auto die uh, blijkt na twee jaar veranderd in een biotoop van anemonen en zeesterren. Het is eigenlijk gewoon zonde om hem weg te halen, had de duiker gezet. Want de auto zat vol met prachtige anemonen en zeesterren. Ja, ik zou zeggen van, zet hem gewoon weer terug. Kan het, kan het verder leven. Ziet er leuk uit. Ja, het, het is een, eh, dus het is een eh, Suzuki. Ja. Dat nou, ziet er gewoon Suzuki laten. <laughs> Suzuki. Suzuki. Dus dus nou, dan gaan we maar een instrumentaaltje draaien nog, voor we eruit gaan. Fausto Papetti. je dit hoort, dan weet je het. Zit weer op deze twee uurtjes lunchroom op deze dinsdag. Luus en ik hebben weer met veel plezier gedaan voor u. Toch, Luus? Zeker. We hebben het heel veel, met heel veel plezier gedaan. Alleen eh, de komende twee weken moeten we even zonder mij eh, zonder ongetekende stellen. We gaan kijken of iemand anders ook kunnen vinden die dat eh, leuke programma kan gaan presenteren. En anders, ja, helaas. Maar eh, de eerste twee weken in ieder geval niet. En eh, ja, wat deze dag betreft, wij wensen u natuurlijk nog een eh, fijne dag toe. Een beetje mooier weer dan als ik nu naar buiten kijk hier in de studio. Want het is erg somber. Maar we hebben natuurlijk wat leuke tips gegeven om, om eruit te gaan en wat te bezoeken. Dit was eh, deze week weer Lunchroom. En uh, wat ons betreft, uh, En ons motto is altijd, denk aan elkaar en blijf gezond.